Dat zou hem helpen om aan de macht te komen. Wilders noemde het statenlid een zieke D66-geest. Een man uit Arnhem die de afgelopen twee jaar bijna 900 keer in aanraking kwam met de politie is opgepakt. Van de rechter moet hij twee jaar worden opgesloten in een speciale instelling voor stelselmatige daders. De politie had met burgers en winkeliers een rapport over de man gemaakt om justitie over te halen hem op te sluiten. Op de Zuidpool is een warmterecord gemeten van 17,5 graad boven nul. Dat was twee jaar geleden en na aanvullend onderzoek heeft het weeragentschap van de VN de meting nu naar buiten gebracht. Wetenschappers waarschuwen voor stijging van de zeespiegel als de opwarming op de Zuidpool doorzet. De helft van de nieuwe politieagenten in Amsterdam moet een buitenlandse achtergrond hebben. Korpschef Albersberg zei op NPO Radio 1 dat hij mensen nodig heeft die begrijpen wat er in de stad leeft. Op dit moment heeft maar 18% van de agenten in Amsterdam een niet-Nederlandse achtergrond. Maleisië laat morgen een Noord-Koreaan vrij die vastzit in verband met de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Er is niet genoeg bewijs tegen hem. De man wordt uitgezet naar Noord-Korea. Waar hij van werd beschuldigd is niet bekendgemaakt. De twee vrouwen die de aanslag pleegden zijn gisteren in staat van beschuldiging gesteld. Ze spoten het zenuwgas VX in het gezicht van de halfbroer Kim Jong-nam. Die overleed nog geen uur later. Dan nog het weer. Eerst nog regen en veel wind. In de loop van de dag van het westen uit zon. En het wordt 7 tot 9 graden. Morgen lichte regen en een graad of 11.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 Het is vandaag donderdag. Het is vandaag alweer 2 maart, dames en heren. Ja. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. En ik heb vandaag een hooggeplaatste sidekick. Ja, <laughs> dat is echt niet te geloven. Eh, de, de programmaleider zelf zit aan de microfoon. Goedemiddag Albert-Jan. Eh, goedemiddag Ruud, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Kijkers. Welkom bij CFM Lunch. Ja. Zo, nou, je zit, wel, je zit wel op je eigen stoel, maar op een vreemde tijd. Ja, je is een beetje wennen dit. Ja. <laughs> ja, je nou zaterdagmiddag of zondagmiddag of donderdagmiddag om 12 uur. Dat is, eh, je moest wel vroeg je bed uit, denk ik. Ja, ook. En ik moest allemaal voorwerk leveren en dergelijke. Dus het was druk, druk, druk. Ja, ja, ja. Maar ik ben blij dat je er bent hoor. Nou, ik ook. Dat is een tijd geleden hè, dat we samen... Eh, ja, dat, dat is heel lang Veel geleden. te lang geleden Veel te lang geleden eigenlijk. Ik zat met de programmaleider overleg. Ja, dat is goed. ja. Maar we gaan er wel weer een leuk programma van maken. We hebben natuurlijk het regio nieuws half 1, half 2. En eh, of we eh, ook nog een vrijwilligersfactuur hebben, weet ik nog niet. Daar ga ik nog even achteraan. Eh... Eh, we wensen natuurlijk Dolly nog steeds beterschap. Want die is nog steeds niet helemaal opgeknapt. En eh, vandaar Dol, eh, meisje. wat nou eens beter. We missen je bij CFM. Toch? Zeker weten. Ja, dat wou ik zeggen. En ehm, een, een ander... Ehm, ja, je, weet, Albert-Jan... Er overlijden heel veel mensen hè, de laatste tijd. Bekende mensen vooral. Ken, jij, ken jij Carla Lip nog? Nee, dat ga je me nu uitleggen wie dat is. Kijk, Carla Lip niet? Nee. Heb jij vroeger nooit naar Ja Zuster, Nee Zuster Jazeker. Nou, dan moet je er kennen. Eh, zuster Clivia ken ik. Ja, en, maar zij was Jet. Zij was Jet, okay. Ja, die blondine die er altijd in zat. Ja, die is eh, helaas overleden. 83 was ze. In uh, haar woonplaats Amsterdam. En ze had ook een hit in... Ze had ook zelfs een hitplaatje hoor. In, in in Ja zuster, nee zuster. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal mijn opa. En we kennen eh, Rijtuigie en Ja zuster, nee zuster. Maar eh, Carla Lip had ook een, een hit in, uh, in Ja zuster, nee zuster. Nou weet jij natuurlijk niet welk liedje. Nee. Nou, daar komt hij. de twist. De twips. De twips, ja, ja, ja. Twips, twips, twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de wips. Twips, twips, twips. Dit is voor net de oude dames, net zo goed als voor de hips. Twips, twips, twips. Voor de tiener en de twen. Als je 86 bent, als je moe bent en verkouden. En je ziet een beetje pips. Twips, twips, twips, twips, twips, twips. Música je moet bent en verkouden. En je ziet een beetje pips. Wow, wow, wow, twips, twips, twips. Nou, daar is dit, hè? Ja, maar ik, het nummer ken ik nog wel. Ja. Maar ik wist niet dat het van haar was. Ja. Carla Lip, 83 is ze geworden. Sinds afgelopen dinsdag overleden in haar woonplaats Amsterdam. Ik vond het wel leuk. Ik, ik, eh, ik, ik ik had toevallig een lijstje aangemaakt op eh, het beroemde Spotify. Omdat ik voor een, eh, voor een, een eh, kennis, een orkestband aan het maken was van, van liedjes. Van Ja zuster, nee zuster. Dus zodoende kwam ik dit weer tegen. Dat was wel erg leuk. en eventjes een kleine herdenking van Carla Lip. Dus die mooie blonde dame, Jet heette ze in de serie Ja zuster, nee zuster. En... Ehm, nou, het was gewoon een fantastische serie. Het is eigenlijk ontzettend jammer dat de meeste van wat er toen is opgenomen met, met, eh, met Hetty Blok en Leen Jongewaard. dat het meeste is gewist. Hè? Dat is zo jammer. Met, nou, met veel uh, die stiefbenen en zoon, daar is ook een heleboel... Ja, eh, daar is ook, niks meer van over. Ook, ook bijna niks meer van over. Het stond toen allemaal op beeldbanden, En die waren natuurlijk allemaal zo verschrikkelijk duur. Dat, de, die moesten hergebruikt worden, omdat het anders te duur werd. En daarom is er wat dat betreft toch wel heel veel waardevols... naar de kloten gegaan, zo Wim wat. <laughs> Nou, ik zou achter die rhododendron maar eens even kijken. Ja, misschien ligt daar nog, ja. <laughs> ligt daar nog wat. Misschien ligt daar nog wat, ja. Dat zou kunnen. hey, uh, wat we gaan doen? Ja, ik ga een plaatje draaien. Ik heb nog een mooi plaatje en dat heet Oeh, Las Vegas. En dat is van Graham Parsons. En dat is een van de oudleden van de Birds. Dus uh, eh, muziek, hè? no place for a like me. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a out of me. Well, first time I lose, I drink whiskey. Second time I lose, I drink gin. Third time I lose, I drink anything, cause I think I'm gonna win. Las Vegas. Ain't no place for a purple like me, no. Ooh, Las Vegas. Ain't no place for a purple like me. Every time I hit your crystal city, you know you're gonna make a red out of me. Well, the Queen of Spades is a friend of mine of hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which. Ooh, Las Vegas ain't no place for a purple like me. the dealer, trying to get ahead. Spend all day at the Holiday Inn, trying to Ik zou bijna zeggen, wie hebben er niet in de Birds gespeeld? Maar eh, dit was een van de mensen, Graham Parsons. Ik heb nog zo'n zo'n oude verzamel-LP van eh, hits van de Birds. En daar staan dan alle bezettingen op. En dat zijn er een stuk of zes, zeven geloof ik, verschillende. De enige die er altijd geweest is, is eh, Roger McGuinn of Jim McGuinn. Oh, zo wordt hij ook wel genoemd. Maar voor de rest uh, wisselden het nog wel eens. En het heeft toch best wel grote namen opgebracht. Zoals onder andere David Crosby en Gene nou ja, Gene en Graham Parsons, eh, Gene Clark ook nog en Chris Hillman en nog veel meer van dat soort figuren allemaal. Drie in één. Ja, en vandaag is hij mooi hoor, van de Moody Blues.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 Just what you Lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energies spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. in één. would when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking. iets helemaal fout. Want eh, dit is nog niet aan de beurt. Want ik moet eerst even keurig afkondigen wat er allemaal gebeurd is in die 3 in 1 natuurlijk. Ja, en eh, nou Dat heb je als je dingen op het laatste moment doet. Dat is het nooit goed. Eh, prachtige 3 in 1 dus van de Moody Blues. En we, begonnen met ehm, het prachtige Nights in White Satin. En dan nu een keer die hele lange, mooie LP-versie. De single is natuurlijk alleen het liedje, maar er zit nog op, eh, als je de LP Days of Future Past kent, dan zit er nog zoveel moois omheen. En dat heeft u nou vandaag ook eens een keer kunnen horen. En dat is gewoon vreselijk mooi. Daarna Voices in the Sky. En eh, als laatste van het album A Question of Balance uh, hoorde nu de, ook weer de lange versie van het nummer eh, Questions. De Moody Blues met Dustin Hayward natuurlijk als eh, frontman. En eh, ik heb ze een jaar of twee, drie geleden nog eens gezien... in de Heineken Musical in, in, in, Amsterdam. En dat was zo goed. En die gasten die kunnen het nog steeds. En, en zo'n Justin Hayward die nog steeds datzelfde mooie stemgeluid heeft. Al, ook al is dit nu zo'n 40, 45, bijna 50 jaar geleden... dat dit allemaal opgenomen werd prachtig mooi. Dus de Moody Blues en ehm, eh, de, een, een, heerlijke 3 in 1. Mag ik wel zeggen. Goed, nou even, even weg van de microfoon. Dat eh, mag eigenlijk niet. Dat is heel onprofessioneel. Maar En dan komt hij dan. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Albert-Jan Vos. Geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort in de nacht van 4 op 5 maart. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart vinden er vanaf 1 uur s'nachts werkzaamheden plaats aan het spoor. Er rijden bussen in plaats van treinen tussen Zandvoort aan Zee en Haarlem. En als we dan toch bezig zijn, de zeeweg wordt afgesloten op 10 tot 11 maart. Vanwege werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort wordt de zeeweg 24 uur afgesloten. Er wordt een nieuw wegdek gestort. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 maart om 10 uur s'avonds... en duurt tot zaterdagavond 11 maart 10 uur. Getuigeninbraak gezocht. De politie onderzoekt de woninginbraak in de omgeving van de Van Spijkstraat. Misschien heeft u iets gezien of gehoord... en heeft u informatie over deze woninginbraak. De inbraak is gepleegd tussen zondag 19 februari 2 uur... en maandag 20 februari half 5. Het signalement van de verdachten is niet bekend. Bij de inbraak heeft een inbreker de deur of een raam opengebroken... met een kleine koevoet of een schroevendraaier. Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak... neem dan contact op met de politie via 0900 8844. 0900 8844. Als er geen haast geboden is. Indien noodzakelijk kunt u alarm slaan via 112. Alle informatie is welkom. Ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn dat dan toch doorgeven. Als u de informatie anoniem wilt doorgeven... kunt u gratis bellen met meld misdaad anoniem 0800 7000. 0800 7000. Op de website van de politie en van het politiekeurmerk Veilig Wonen... vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen. Politie ontdekt hennepkwekerij in woning. De politie heeft woensdagmiddag een hennepkwekerij ontmanteld... in Zandvoort Nieuw-Noord. De kwekerij werd in een flatwoning aan de Vlemingstraat ontdekt. In de woning zijn er nog eh, een een nog onbekend aantal planten aangetroffen. Een medewerker van het energiebedrijf Liander heeft in de woning onderzoek gedaan. De planten en alle apparatuur die voor de kwekerij in gebruik zijn... werden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. In de kelderbox van de woning is ook een speciale kweektent aangetroffen. Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. Tot zover.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 De aanvankelijk stevige westenwind neemt langzaam weer in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond opklaringen, maar komende nacht raakt het weer bewolkt. Het blijft droog en bij een matig en aan zee vrij krachtige naar zuid draaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of 3. En morgen overheerst de bewolking en uit die bewolking valt soms wat lichte regen en motregen. De zuidenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. En na morgen is en blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 8 à 9 graden. Maar zaterdag is het met een graad of 11 en 12 duidelijk zachter. Al dus Rico weer. you well. I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. I said, they treat me so well, I feel special. Thank you. Thank you. vind het te lang duren. En het mooie is, het is natuurlijk eh, niet luchtig, maar het is wel echt prachtige muziek. Ja, maar kijk, als je met muziekliefhebbers zo'n radioprogramma gemaakt maakt, dan <laughs> krijg, je dit soort dingen hoor. Ik vind het geweldig. Het is eh, echt mooi. Het heet eh, The Thrill Is Gone natuurlijk, dat kennen we allemaal. Laat ik nog even zachtjes doorlopen. Het mooie is, dat, zie je als je op YouTube dat terugziet... dan zie je nu dat Keith Richard van de Stones er nu ook bij gaat zitten. Ja. Maar het hele nummer duurt eh, een klein kwartier. Maar in ieder geval, u, u hoorde en zag B.B. Eh, eh, King... bijgestaan door Eric Clapton en Robert Gray. Ja. Een opname net in 2010 tijdens een live concert in de Royal Albert Hall in Londen. Ja. Nou, voor de mensen die het helemaal willen horen... gewoon even opzoeken op, op YouTube, want daar staat het op. En het is inderdaad geweldig. Het is zo mooi dit. Maar ja, wij zijn muziekliefhebbers en eh, de, dat hoor je, dat, dat mag je af en toe terug horen gewoon, vind ik. het is lekker om te horen. Ik heb trouwens nog een heel mooi nummer klaarstaan. Dit is ook heel mooi. Luister maar eens. is the time ah. I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm alright, I'm alright, just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright. so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. And high up above. liberty, sailing away to sea. And I dreamed I was flying. For well, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the age as most uncertain hour. Hij heeft het ook eh, opgenomen samen met Art Garfunkel. Maar dit was een solo versie. En heb jij nou iets herkend, eh, Albert-Jan? Jij bent natuurlijk een muziekman. maar heb jij nou iets herkend hierin? Eh, dat heeft ongetwijfeld met de instrumenten te maken, of niet? Nee, met de melodie. Nee, dat ga je me nu uitleggen. Ja? En de luisteraars ook, uiteraard. Oh, ja. Nou, hij heeft een beetje leentje gespeeld bij Johan Sebastian Bach. Met dit nummer. Want eh, da, dat is O oh, Habt vol bloed und uit de Matthäus Oei, die had ik moeten weten. ja. sorry. <laughs> ja, het is een van de. Het is een, eh, het, niet helemaal, maar het begin zeker en ook halverwege komt het steeds terug. Eh, het is dus het hoofdthema uit, uit uh, het koraal, eh, wat op diverse varianten terugkomt in die, in die Matthäus-persoon. Het bekendste is O hout voor bloed en wonden, maar het, komt in de hele Matthäus wel vijf of zes keer terug met andere teksten. En ook in, iedere keer een andere toonsoort, dat is wel heel mooi. Maar eh, dan weet je dat. Dus Goede Vrijdag, eh, dan weet je dat. <laughs> Ja, nee, daar moeten we het nog eens even over hebben. Hè? Want Jij stelt ook eh, CFM Klassiek samen. Ja. Op de zondagavond tussen 7 en 9. Maar eh, in april gaan we natuurlijk weer de Matthäus... Integraal, we gaan de Matthäus doen, ja. Integraal uitzenden. We gaan hem integraal uitzenden. Oh, oh. Net als met het Weihnachtsoratorium. Ja. Gewoon helemaal ononderbroken met een kleine uitleg van tevoren. En eh, dat gaan we dus doen. Maar dat zal waarschijnlijk op vrijdagmorgen zijn. Of nee, want dan hebben we door Sport natuurlijk. Nou, we moeten nog even een plekje vinden. Maar we komen daar ongetwijfeld bij de luisteraars op terug. In ieder geval in april Weer integraal de Matthäus Passion via, via uw enige echte lokale zender ZFM. Juist. En eh, nou, oké, dat, dat wordt leuk allemaal. We hebben zoveel leuke dingen. En eh, CFM Klassiek is ook trouwens leuk. Maar dit is de nieuwe single van Direct. En dat heet Ricochet. red corn, and it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam, and it's five, six, seven. Open up pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. we're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate send your sons off before it's too late. And you could be the first ones on your block have your boy come home in a box. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Lebanon, Angola. Whoa, yeah, there ain't no time to wonder why. Whoopee! leuke, leuke remake, <laughs> mag je wel zeggen, van The eh, Feel Like I'm Fixing to Die Rack van Country Joe McDonald. Wat we natuurlijk allemaal kennen uit eh, Woodstock, Ja, daar kennen we het. Ja, daar kennen we het uit. hey, eh, we gaan naar het NOS-journaal van 1 uur. Het is alweer om, het eerste uur. Klein stukje Keith Jarrett nog, maar dat is een heel klein stukje.